Mark Visser met het NOS Journaal. Bondscoach Guus Hidding, Nederlands elftal, zo matig is begonnen aan de EK-kwalificatiereeks. En dan zal ook duidelijk worden of hij doorgaat als bondscoach. Na het verloren duel tegen IJsland zei KNVB-directeur Bert van Oosveen... dat hij het functioneren van de technische staf snel wil evalueren. Volgens van Oosveen zal de evaluatie scherper en kritischer zijn dan normaal... omdat de problemen structureel lijken. Hiddink nam afgelopen zomer de taken van Louis van Gaal over. Onder zijn leiding heeft Nederland drie van de vier wedstrijden verloren. Een Nederlandse toerist is in de Zuid-Franse badplaats Biarritz verdronken in zee. De man liep over het strand te wandelen toen hij door een enorme golf werd gegrepen, melden lokale media. Surfers hebben nog geprobeerd hem te redden. Franse hulpverleners waren snel op het strand, maar slaagden er niet in de man te reanimeren. Een vrouw en een kind die aan de vloedlijn zaten... werden door dezelfde golf in zee gesleurd. Zij konden wel worden gered door een surfer en iemand van de reddingsbrigade. De advocaat Oscar Hammerstein doet toch geen aangifte wegens laster tegen 50-plus-senator Jan Nagel. Hammerstein vertegenwoordigt de stichting Vrienden van de G-krant, die beslag heeft laten leggen op huizen van 50-plus-voorman Henk Krol. Nagel zei vrijdag dat Hammerstein geen recht van spreken heeft... omdat hij in het verleden voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Hammerstein zegt tegenover het ANP dat hij afziet van aangifte... omdat hij vaststelt dat Nagel op het moment van zijn uitspraken... niet geheel bij zijn volle verstand was. Het weer, het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. In de ochtend enige tijd regen. En dan in de middag kans op zware windstoten en flink wat regen...